Het is nog niet zeker of alle koffers voor de kerst terug zijn bij hun eigenaar. Schiphol zegt nog een paar dagen nodig te hebben. In totaal bleven er vrijdag zo'n 20.000 koffers liggen. Ook voor de formerende partijen begint nu de kerstvakantie. De leiders van D66, VVD en CDA zaten vandaag nog met met elkaar om tafel om afspraken te maken. Dit zei D66-leider Jette na afloop. Ik denk dat we heel ver zijn eh, in de zin eh, van dat we alle onderwerpen de afgelopen tien dagen hebben eh, besproken. Maar zoals in elke politieke onderhandeling, je bent er natuurlijk pas uit als je het overal eens over bent. Dus ook in januari ligt er nog genoeg werk voor ons. na de kerstvakantie onderhandelen ze dus verder. De bedoeling is dat er dan snel een akkoord ligt, waarna de drie partijen op zoek gaan naar steun van andere partijen in de Tweede Kamer. En Ajax is niet blij met de KNVB. Gisteren moest jong Ajax nog een competitiewedstrijd spelen... terwijl een paar dagen geleden de vriendin van een van de spelers was omgekomen bij een ongeluk. De club wilde de wedstrijd uitstellen, vertelde de trainer van jong Ajax bij ESPN. Maar dat was geen optie, dus... Kijk er enorm tegenop, kan ik me voorstellen, want dat het heel heftig gaat zijn ook. ik heb ze net gezien en zo onwijs sneu, weet je. Dat is echt... Eh, ja, enorm beladen. En, eh, je wilt zoveel voor de mensen doen, maar het is zo moeilijk. Je ziet het verdriet en eh, je wilt ze steunen. Ik denk dat we daar maximaal aan doen als club zijn. Maar ja, lastig. De KVB zegt dat ze het een moeilijk besluit vonden... maar dat ze eigenlijk alleen toestemming geven voor uitstel... als er een speler of iemand van de staf overlijdt. Het weer bewolkt maar droog bij een graad of 5. Morgen af en toe zon, maar nog kouder. De gevoelstemperatuur ligt dan bijna overal onder nul.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 Mm-hmm. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. Mm-hmm. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low. Cause my heart can't take it. how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it.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 Holla. Yeah. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, low. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're please don't let it show. Oh.